Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Facebook-topman Mark Zuckerberg gaat zich veel meer richten op de privacy van zijn gebruikers, schrijft hij in een visiestuk. Facebook lag vorig jaar onder vuur toen bekend werd dat een databedrijf gegevens van tientallen miljoenen Facebook-gebruikers had buitgemaakt. Ook is er veel kritiek vanwege nepnieuws, trollen en haatzaaien op het platform. Zuckerberg zegt nu Facebook, Instagram en WhatsApp te gaan voorzien van versleuteling... zodat berichten alleen voor verzender en ontvanger te zien zijn. Veel meer omwonenden van bollevelden worden veel langer blootgesteld... aan veel hogere concentraties pesticiden dan tot nu toe bekend. Het landbouwgif wordt bijvoorbeeld teruggevonden in de luiers van baby's... die op 250 meter afstand van de bollevelden wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het OBO, een onderzoeksgroep van landbouw- en milieuspecialisten na een advies van de Gezondheidsraad. Het onderzoeksrapport is in handen van Zembla. Het maakt niet duidelijk of omwonenden direct gezondheidsrisico's lopen. De politie heeft in Almere drie mensen aangehouden... die vermoedelijk betrokken zijn bij de grootschalige productie, handel en distributie van vals geld. Sinds juni vorig jaar onderzoekt de politie waar de 20 en 50 euro biljetten vandaan komen. De recherche werkt nauw samen met de marechaussee, de Nederlandse Bank en Europol. Eind januari zijn na invallen al zes mensen aangehouden. Die zitten nog altijd vast. Een man die in 2013 twee mensen in Groningen doodde... is in hoger beroep veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf en tbs. De rechtbank had 20 jaar opgelegd. De man had allebei, bij allebei de mensen die hij vermoordde een tijdje in huis gewoond. Ze werden allebei gewurgd. De man heeft altijd ontkend dat hij betrokken is bij de dood van de twee. En dan het weer. Vannacht is het bewolkt met lokaal veel regen. Ook gaat het stevig waaien. Later donderdag waait het stormachtig op de Wadden. Smiddags is het tijdelijk even wat droger met ook wat zon. Ook vrijdag en het weekeinde verlopen wisselvallig.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 La notte è giovane, giovani vecchi. Parlami d'amore che domani sarò a pezzi. Intanto cerco ci penso più, io non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. Le serie video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le prendo se fossero te, come se fossero te, come se fossero te E Un nuovo sentimento non mi scappano da casa Non agito dietro con la macchina del tempo Ma lì sono i miei amici per la pelle Parte il campionato e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle come se fosse te Come se fossero te, come se fosse te, come se fossero te nothing gonna save us now. Well, this boy nothing gonna save us now.